Katrien Straatman met het NOS-journaal. Ziekenhuizen krijgen steeds vaker relatief jonge coronapatiënten binnen, schrijft Dagblad Trouw. Er zouden nu meer mensen tussen de 30 en 50 jaar op zowel de intensive care als de verpleegafdelingen liggen dan bij eerdere pieken. Volgens een hoogleraar inwendige geneeskunde is de situatie waarschijnlijk ernstiger dan op het eerste gezicht lijkt. Nu.nl meldde onlangs dat zo'n 600 coronapatiënten thuis zuurstof toegediend krijgen de hoogleraar zegt tegen de krant dat het zeer waarschijnlijk is... dat het ook hier om relatief veel jonge mensen gaat. De politie heeft na 17 jaar een man aangehouden voor de moord op een prostituee in het Amsterdamse Bijlmerpark. De Amerikaan van 60 is deze week uitgeleverd aan Nederland en werd gisteren voorgeleid aan de rechtercommissaris. De prostituee, die toen 42 was, was verslaafd aan harddrugs... en zwierf rond in Amsterdam-Zuidoost. Ze werd in 2003 met veel geweld om het leven gebracht. De Amerikaan was haar laatste klant. Rechercheurs kwamen hem in 2017 op het spoor. In Broek op Langendijk in Noord-Holland is vanochtend bij een autobandenbedrijf een grote brand uitgebroken. Vanuit de wijde omgeving zouden luide knallen zijn gehoord. Meerdere brandweereenheden proberen het pand te redden. Voor zover bekend is er niemand meer aanwezig in het brandende pand in Broek op Langendijk. Australië heeft hoge straffen ingesteld voor mensen die vanuit India het land willen binnenkomen. Overtreders lopen vanaf maandag het risico op een boete van tienduizenden euro's en een jarenlange celstraf. Een Australische minister spreekt van een drastische maar noodzakelijke maatregel. India kampt met een enorm aantal coronabesmettingen. Vandaag kwamen er weer zo'n 400.000 nieuwe gevallen bij. Het weer, na een frisse start en hier en daar wat mist... schijnt de zon op veel plaatsen geregeld. Vanmiddag raakt het vooral in het noorden en noordoosten bewolkt... en is er kans op een enkele bui. De temperatuur komt uit op een graad of 13.